uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In het noordoosten van Australië zijn de lichamen gevonden van twee mannen. Ze werden al een tijdje vermist in Townsville... een stad die zwaar is getroffen door overstromingen na zware regenval. De mannen van 21 en 23 werden gevonden in een buitenwijk. Op veel plekken staat het water tot kniehoogte. Er duiken verschillende foto's op van slangen en krokodillen... die op boomstammen door het water drijven. Iran noemt de Europese kritiek op onder meer het Iraanse raketprogramma ongefundeerd en spreekt van valse beschuldigingen. Het land zegt ook dat erkende terroristische en criminele groeperingen vrij kunnen rondlopen in Europa. Het land reageert ermee op een verklaring van de Europese Raad van gisteren... waarin Iran wordt opgeroepen de raketactiviteiten te stoppen. Verder beschuldigt de EU Iran ervan de rechten van vrouwen, meisjes en minderheden te schenden... en door te gaan met het executeren van gevangenen. De Franse politie gaat ervan uit dat de brand in het appartementencomplex in Parijs is aangestoken. Bij de brand zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Tenminste dertig mensen raakten gewond. Eén vrouw is opgepakt. De burgemeester van het arrondissement heeft gezegd dat een burenruzie de aanleiding voor de brand zou zijn. Maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Onder de gewonden zijn zes brandweermensen. Het gebouw van acht verdiepingen stond vrijwel helemaal in brand. De brandweer heeft het vuur inmiddels wel onder controle. Er wordt gezocht of er nog meer slachtoffers zijn. En nog nooit zijn zoveel tweedehands auto's in Nederland verkocht als afgelopen jaar. Het waren er bijna 2 miljoen, een stijging van 0,7 procent ten opzichte van 2017. Dat meldt de branchevereniging BOVAG. Ruim een derde werd door particulieren onderling verhandeld. De rest werd bij autohandelaren gekocht. In Nederland rijden nu 8,8 miljoen personenauto's rond. En dan het weer, half tot zwaar bewolkt... met de meeste kans op zon in het noorden. Het blijft droog en het wordt een graad of 7. Morgen is het bewolkt en vooral in de ochtend kan het regenen. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De ochtendspits is grotendeels voorbij, maar nog wel veel vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag door een kapotte bus bij Hoogmade. Je staat een half uur in 7 kilometer file, twee rijstroken zijn dicht. Als je uitwijkt via de A44, dan ontloop je een deel van de problemen.